Dat is die van mij, dat is die van mij. Kijk ze nog heel kieken, maar ze kijken alleen op mij. Dat is die van mij, dat is die van mij. Ze kunnen roepen wat ze willen, ze kijken alleen op mij. Dat is die van mij, dat is die van mij. Die met dat hondje door, die is alleen van mij. de straten over het kermisplein. Zo gauw als de zon schijnt, dan ik er niet meer klein. Hoger binnen blijft ze box, de blomme bloes. Madame is op stap, de ganse dag is die van hoes. Dat is die van mij, dat is die van mij. Kijk ze nog haar eh, kieken, maar ze kikken alleen op mij. Dat is die van mij, dat is die van mij. Ze kennen roepen wat ze willen. Ze kijken alleen op mij, daar is hij van mij. Daar is hij van mij. Die met dat hondje door, die is alleen van mij. Daar zijn ze gaan vergapen, de je door. De grunteboer, de architect, je oog, de stukken door. Zonnebril, groen gezicht van A tot Z charmant, madame is op stap. Toen in de puntjes elegant. Daar is hij van mij, daar is hij van mij. Kiek ze nog heel kieken, maar ze kikken alleen op mij. Daar is hij van mij, daar is hij van mij. Ze kunnen roepen wat ze willen, ze kikken alleen op mij. Daar is hij van mij, daar is hij van mij. Die met dat kindje door, die is alleen van mij. Dat is die van mij. Dat is die van mij. Kijk ze nooit heel kieken, maar ze kijkt alleen op me. Dat is die van mij. Dat is die van mij. Ze kennen roepen wat ze willen, ze kijkt alleen op me. Dat is die van mij. Dat is die van mij. Die met dat kindje door, die is alleen van mij vriendje die is alleen van mij.